Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is een van de commandanten van de pro-Russische separatisten gedood. Volgens Russische en Oekraïnse media ging een bom af bij zijn auto... en werd de wagen daarna onder vuur genomen door onbekenden. Daarbij zouden ook zes anderen om het leven zijn gekomen. Alexei Moskovoy stond aan het hoofd van het Prizrak-bataljon... dat zich in de buurt van Lugansk bevindt. Hij stond kritisch tegenover de andere leiders van de pro-Russische separatisten... en was tegenstander van het bestand dat in Minsk werd gesloten met Kiev. De 60ste editie van het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. In Wenen kreeg Mans Zelmerleu voor zijn nummer Heroes de meeste punten. De stemming was lang een nek-aan-nek -nek race tussen Zweden en de nummer 2, Rusland. Italië veroverde de derde plek en België de vierde. Vanwege het jubileum deed Australië één keer mee. Het land eindigde op een vijfde plaats. Na afloop van de finale maakte de organisatie ook de puntentelling van de halve finales van het Songfestival bekend. Daaruit blijkt dat Nederland 33 punten kreeg. 7 uit Denemarken, 6 uit België en 5 uit Estland. Daarmee werd Treintje Oosterhuis afgelopen dinsdag tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 14e. Om door te gaan had ze bij de beste 10 moeten zitten. In Burundi is een oppositieleider doodgeschoten. Hij werd bij zijn huis in de hoofdstad Bujumbura door onbekende schutters die in een auto voorbijreden onder vuur genomen. Zijn lijfwachten werden daarbij ook gedood. De spanningen in Burundi lopen steeds verder op in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. De president wil een derde termijn, maar veel mensen staan daar niet achter. Demonstraties worden met harde hand neergeslagen en daarbij zijn zeker 20 mensen omgekomen en meer dan 430 gewond geraakt. Inmiddels zijn door het politieke geweld meer dan 100.000 20.000 Burundezen gevlucht naar buurlanden. Het weer. Vannacht is het vooral in het noorden en het midden van het land koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond. Komende dag is het zonnig en wordt het 17 tot 20 graden. Maandag overwegend bewolkt met af en toe zon.